4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie... vreest dat het geweld in Noord-Ierland oplaait... als de grens met Ierland wordt gesloten. Hij heeft de Britten daarom laten weten... dat bij een brexit die grens moet open blijven. Tegen het Duitse persbureau DPA zei Timmermans dat politici in Europa... de morele en politieke verantwoordelijkheid hebben... om te voorkomen dat het weer tot een burgeroorlog komt. Ook de Britten willen de grens in Noord-Ierland het liefst open houden. Maar bij een brexit wordt het een buitengrens van de Europese Unie... waarbij grenscontroles onvermijdelijk zijn. In Malaga is de Spaanse peuter Julen begraven. Hij ligt naast zijn broertje Olivier... die in 2017 op driejarige leeftijd stierf door hartfalen. Bij de begraafplaats hebben zich honderden mensen verzameld... om de ouders steun te betuigen. Op veel voetbalvelden is vanochtend een minuut stilte in acht genomen... om de peuter te herdenken. De twee jaar oude Julien stierf op 13 januari nadat hij in een 107 meter diep boorgat was gevallen. Reddingswerkers hadden 13 dagen nodig om zijn lichaam te bevrijden. In Den Bosch is vannacht een bestelbus gekaapt en grotendeels leeggeroofd. Volgens Omroep Brabant zaten er vooral mobiele telefoons in. De daders reden de chauffeur rond twee uur klem met een bestelbus en personenauto. De bus is later uitgebrand teruggevonden in Elshout. In het Gelderse Veldriel is vanochtend een uitgebrande Audi gevonden. Mogelijk is dit de personenauto. En president Maduro van Venezuela verwerpt het Europese ultimatum... om binnen acht dagen verkiezingen uit te schrijven. Venezuela is niet gebonden aan Europa, zei Maduro in een interview... met de Turkse zender CNN Turk. Hij noemde het ultimatum een onbeschaamdheid. Het ultimatum is gesteld door vijf Europese landen, waaronder Nederland... Als Maduro het afwijst, erkennen de landen parlementsvoorzitter Guaido als interim-president van Venezuela. En dan het weer. Het is bewolkt, buien ongeveer 7 graden. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind. In Zeeland mogelijk storm. Na het weekend wordt het iets kouder met kans op sneeuw... en in de nachten gaat het licht vriezen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Als we dit will pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter 6.9 ZFN Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you don't understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.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 Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. got drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget.